Bij de Deens-Duitse grens is hij aangehouden. Hij zit vast op een politiebureau. Spanje wil Poetsemond berechten vanwege rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. Hij riep eind oktober vorig jaar de onafhankelijkheid van Catalonië uit na een referendum dat door het Spaanse Hoge Rechtshof als illegaal was bestempeld. Duitse gemeenten die gebukt gaan onder de opvang van grote aantallen asielzoekers moeten een migrantenstop kunnen invoeren. Dat zegt de Duitse Vereniging van Gemeenten. Een aantal kleinere en middelgrote steden hebben al gezegd dat ze niet meer asielzoekers kunnen opvangen. En de vereniging vindt dat meer steden dat moeten kunnen doen. Overbelaste gemeenten hebben onder meer problemen bij de kinderopvang, de verdeling van woonruimte en taalkursussen. Sommige Duitse gemeenten hebben grote aantallen asielzoekers toegewezen gekregen, terwijl andere nauwelijks migranten hoeven op te vangen. De Duitse Bond van Gemeenten vindt dat de deelstaten erop moeten toezien dat de asielzoekers gelijkmatiger over de gemeenten worden verdeeld. Oud-vakbondsman Kees Schelling is op 91-jarige leeftijd overleden. In de jaren 70 werd hij bekend door zijn landelijke stakingsacties voor de FNV. Hij was al lange tijd leider van de Voedingsbond. Hij was lange tijd leider van de Voedingsbond en dan vroeg pleitte Schelling voor de invoering van een basisinkomen als antwoord op de massale werkloosheid van begin jaren 80. FNV-voorzitter Busker noemt Schelling een zeer markante vakbondsvoorzitter met een eigenzinnig geluid.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 I am empty, so tell me